Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Postorderbedrijf Neckerman is failliet. Het gaat om de Nederlandse en Belgische vestigingen van het bedrijf. De Duitse tak ging al eerder failliet. Curatoren onderzoeken of een doorstart mogelijk is. Dat meldt het Belgisch persbureau Belga. Voetbalclub ADO Den Haag komt in Chinese handen. De Nederlandse grootaandeelhouder van de Haagse voetbalclub heeft met een Chinees voetbal- en sportbedrijf een principeovereenkomst bereikt over de overname van de aandelen. De transactie zal de komende maanden worden uitgewerkt. Over de prijs die het bedrijf voor de aandelen betaalt hebben de partijen geen mededelingen gedaan. Staatssecretaris Teven gaat in beroep tegen de uitspraak dat de versobering van het gevangenisregime in strijd is met de wet. Volgens de rechter zitten de gedetineerden door het nieuwe regime langer in hun cel dan voorheen. Teven is het daar niet mee eens en zegt dat het enige verschil met vroeger is dat ze door goed gedrag voor deelname aan activiteiten in aanmerking komen. Ze kunnen volgens hem tijdens de activiteiten ook buiten hun cel verblijven. De Nederlandse oorlogsmisdadiger Siert Bruins hoeft in Duitsland definitief niet de cel in. De Duitse Openbaar Ministerie heeft het hoger beroep in de zaak ingetrokken. Het OM wilde dat Bruins werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op verzetstrijder Altijd Klaas Dijkema in de Tweede Wereldoorlog. Volgens de rechtbank was moord niet meer vast te stellen. Doodslag was wel bewezen, maar dat delict was verjaard. Ambtenaren zijn minder vaak slachtoffer van geweld en agressie. Dat blijkt uit een meting die minister Plasterk naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Twee jaar geleden had nog 40% van de overheidsmedewerkers te maken met geweld. In het afgelopen jaar was dat 25%. De daling komt volgens de onderzoekers doordat werkgevers steeds meer doen om agressie tegen hun personeel aan te pakken. Zo krijgen ambtenaren trainingen en worden incidenten beter geregistreerd. Het weer, geregeld zon, maar in het noorden en het zuidoosten enkele bui. En het is 17 tot 23 graden. Morgen weinig verandering. Donderdag meer zon, maar nog steeds af en toe een bui. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar 115 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden en Eembrugge 8 kilometer. A7 Zaandam richting Hoorn bij de afwit Wormer 3. A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Koentenol 3 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft 4 kilometer. En van Den Haag naar Rotterdam bij Delft 3. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij Spijkenissen 5 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda bij Dordrecht 4 A20 hoek van Holland richting Gouda bij knooppunt Bresseplein 4 kilometer. Verderop bij Moordrecht nog eens 3. A27 Breda Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Noordoost zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. A27 Utrecht richting Almere bij Beeldhoven 5 kilometer. En de A27 Utrecht richting Breda voor Hagenstein 3. Verderop bij Lexmond nog eens 3 kilometer.